Goedemiddag, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het loten voor een studie komt waarschijnlijk terug. Sinds een paar jaar mogen opleidingen met te weinig plekken alleen nog maar werken met een decentrale selectie. Daarin gaat het om je cijferlijst en je motivatie... Maar dat systeem werkt niet altijd lekker. Volgens het kabinet zouden de groepen nieuwe eerstejaars minder divers zijn geworden... en zouden mensen met een andere achtergrond een kleinere kans hebben om er door te komen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, mogen studies straks ook weer werken met een loting... waarbij iedereen evenveel kans maakt dus. Dat plan moet ook nog eerst worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Op de heide bij Laren in het Gooi is een wandelaar aangevallen door een loslopend rund. De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De boswachter van het gebied zegt dat de wandelaar foto's aan het maken was van de runderen en te dichtbij kwam. Het rund voelde zich bedreigd en beet van zich af. De man is door de klap kort buiten bewustzijn geweest. De gemeente Amsterdam mag studenten niet uitsluiten van de eenmalige energietoeslag, heeft de rechter bepaald. De zaak was aangespannen door Melle van 24, wiens vraag door de gemeente werd afgewezen, maar hij vond dat zelf maar onzin. De rechter geeft hem gelijk. Dat betekent trouwens niet dat alle Amsterdammers, Amsterdamse studenten het ook krijgen. Het wordt per geval bekeken. De rode rozen en bonbons slingeren je vandaag om de oren op Valentijnsdag. Er zijn ook mensen die hun geliefde op hun werk verrassen met een boodschap of een serenade. Ja, we komen jou even verrassen. Eh, ja, <laughs> ik schrik ervan. Jouw meisje eh, Alice heeft een, eh, heeft een boodschap voor jou. Ik ben niks zonder jou, jij bent niks zonder mij. In onze mij zit altijd een wij, ehm, ook voor jou. Ja, goh. Ik, ik ben sprakeloos. Ja, zag je niet aankomen? Nee, die zag ik echt niet aankomen. Ja, de collega's vonden het leuk, al waren ze misschien ook wel blij dat ze het zelf niet waren. Dan nog het weer. Lekker zonnig bij een graad of 12. Morgen begint ook zo. Later vanuit het westen wat meer wolken en opnieuw zo'n 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is al best wel druk op de weg. Vooral op de A1 moet het verkeer nu geduld hebben... want daar is een ongeluk gebeurd van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen naar de vesting en Hilversum Noord kost het je 20 minuten extra. En op de A4 sta je in de file van Amsterdam naar Den Haag... tussen knooppunt Badhoevedorp en Rollof Je hebt daar 10 minuten extra reistijd. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A10 bij Amsterdam. Bij de afrit Watergraafsmeer. Dat kost je 10 minuten extra en daar zijn drie rijstroken dicht. Verder heb je al 10 minuten tijdverlies ook op de N247 van Amsterdam naar Horen...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 Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet niet ook, en dat zo'n engelbewaarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens gerend.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 Dat heeft de rechtbank besloten in een zaak die door een student was aangespannen. Amerikaanse oud-VN-ambassadeur en oud-gouverneur van South Carolina Nikki Haley stelt zich kandidaat voor het presidentschap. Ze is daarmee de eerste tegenkandidaat voor oud-president Trump. Verschillende mediabedrijven gaan samenwerken om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer aan te pakken. De bedrijven willen dat alle bestuurders in de sector een training krijgen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Medewerkers krijgen een online training aangeboden. Het weer, vanavond opklaringen en enkele mistbanken. Minima rond het vriespunt. Morgen eerst zonnig, maar later bewolking bij 10 tot 13 graden.